12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Italië voert voor het hele land reisbeperkingen in, heeft premier Conti bekendgemaakt. Tot nu toe golden de maatregelen om het coronavirus te beteugelen alleen voor het noorden van het land. Alle Italianen mogen vanaf morgen alleen nog reizen als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk. Het openbaar vervoer blijft wel rijden. Verder kondigde de premier aan dat alle sportevenementen worden opgeschort. Wat dat betekent voor Nederlanders in Italië is nog onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies nog niet aangescherpt. Premier Rutte zei vanavond op een persconferentie dat heel Nederland voorlopig geen handen moet schudden. En in Brabant moeten mensen in ieder geval de komende zeven dagen waar mogelijk thuis moeten werken. Deze adviezen helpen volgens Rutte om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De premier zei daarbij dat Nederland nog altijd in de eerste fase van de uitbraak zit. De Amerikaanse beursdag is diep in het rood geëindigd. De Dow Jones-index sloot net 7,8 lager, het grootste verlies in jaren. Vanmiddag sloten de Europese aandelenbeurzen ook al fors lager... vanwege zorgen over het coronavirus en de dalende olieprijs. Alle ruim 1 miljoen Nederlandse Airbnb-gebruikers... kunnen mogelijk geld terugeisen van de verhuursite. De kantonrechter zegt dat het bedrijf onterecht servicekosten rekent... aan zowel huurders als verhuurders. Volgens de rechter werkt dat belangenverstrengeling in de hand. De Britse rockband Led Zeppelin heeft opnieuw een rechtszaak gewonnen over plagiaat bij het intro van het nummer Stairway to Heaven. De band wordt al sinds 2016 eh, ervan beschuldigd... een nummer van de voormalige Amerikaanse band Spirit te gebruiken. De jury oordeelde vandaag dat er geen sprake is van plagiaat. Ze kregen de nummers niet te horen, maar mochten alleen de bladmuziek vergelijken.